Kees Groot met het NOS-journaal. Een peuter uit de Drentse Nieuw-Buinen is zwaar gewond geraakt... toen hij werd aangevallen door vier rotweilers. Dat gebeurde toen hij aan het spelen was in de tuin van de buren. De honden sprongen over de schutting van hun verblijf... en stortten zich op het driejarig jongetje. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De rotweilers krijgen een spuitje. Groot-Brittannië heeft een Pool uitgeleverd die in 2013 een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Limburg. Er reed toen een echtpaar en hun kleindochtertje van twee dood. Toen hij aanvankelijk tot een werkstraf was veroordeeld leidde dat tot woede bij de nabestaanden. In hoger beroep kreeg hij bij versterk 15 maanden en vluchtte naar Engeland. Daar werkte hij als seizoenarbeider. De Turkse minister Zebekci heeft tijdens zijn bezoek aan Nederland zijn uitspraken over aanhangers van de Gulen-beweging afgezwakt. Eerder wilde hij ze nog martelen, maar nu zei hij dat sympathisanten van Gulen niet automatisch als terrorist worden beschouwd. Volgens Zebekci doelde hij met zijn eerdere uitspraken op mensen die betrokken waren bij de poging tot staatsgreep. De gepensioneerde Nederlandse generaal Patrick Kammaert gaat voor de VN een onderzoek leiden naar het optreden van blauwhelmen in Zuid-Soedan. Die zouden in juli niets hebben gedaan bij diverse gevallen van geweld en verkrachting in de hoofdstad Juba. Daar werden burgers aangevallen bij VN-posten die waren opgezet om burgers te beschermen. De KLM vliegt vanaf eind oktober weer rechtstreeks vanaf Schiphol naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Het gaat om vier vluchten per week. De lijndienst wordt hervat omdat de vraag is toegenomen sinds de economische sancties in januari grotendeels zijn opgeheven. Daardoor kan er makkelijker zaken gedaan worden met Iran. Daarnaast trekt het toerisme aan. Het weer, het blijft vannacht droog en er zijn weinig wolken.